De loop van de dag gaat de wind wat liggen. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen en overmorgen regent het, maar dan is het wel iets warmer. 10 tot 13 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANB.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 Hij is aangehouden in de buurt van de Frans-Belgische grens. Volgens Franse media zegt de man dat hij een alibi heeft. Hij zou zich bij de politie hebben gemeld toen hij ontdekte dat hij werd gezocht. De twee anderen zijn nog altijd spoorloos. Het zijn twee broers van begin 30 die banden zouden hebben met een Jemenitisch terreurnetwerk. Volgens persbureau Reuters kwam de politie de verdachte op het spoor... doordat ze een van hen een identiteitskaart in de vluchtauto had laten liggen. De Franse president Hollande heeft voor vandaag een dag van nationale rouw afgekondigd. Om 12 uur is er een minuut stilte en de vlaggen hangen drie dagen half stok. Om 6 uur vanavond is er in Parijs een grote herdenkingsmanifestatie. Ook in Nederlandse steden zijn er dan bijeenkomsten. In Duitsland zijn twee doden gevallen bij een brand in een kerstboom. De twee vrouwen van 75 en 70 uit Barsinghausen bij Hannover hadden echte kaarsjes aangestoken in de boom. Daarna waren ze een potje gaan kaarten, waardoor ze niet in de gaten hadden dat de kerstboom vlam vatte. Het vuur verspreidde zich snel. Een van de vrouwen kwam om toen ze uit het raam sprong. Het huis is volledig afgebrand. Op het Musical Awards Gala is Billy Elliot uitgeroepen tot beste grote musical van 2014. Billy Elliot won drie awards. De prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol ging naar Simone Kleinsma. John van Eert kreeg de prijs voor beste acteur. De publieksprijs was voor Soldaat van Oranje. Die musical is bijna 1500 keer opgevoerd. Beste kleine musical werd De Kleine Blonde Dood. Het weer, het is bewolkt met soms motregen. Later vandaag gaat het vanuit het zuidwesten harder regenen. De zuidwestenwind zwaait vrij krachtig tot hard. In de loop van de dag